De Galapagos-eilanden hebben niet langer de status van bedreigd werelderfgoed. Dat heeft de UNESCO besloten, de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ecuador, waar de eilandengroep bij hoort, heeft maatregelen genomen om de natuur beter te beschermen. En daardoor staan de Galapagos-eilanden er nu beter voor dan in 2007. In dat jaar besloot UNESCO het gebied de status van bedreigd werelderfgoed te geven, omdat de natuur in gevaar kwam door toerisme, immigratie en overbevissing. Met zo'n status probeert UNESCO overheden te dwingen meer te doen aan bescherming van werelderfgoed. De Galapagoseilanden staan bekend om het rijke zeeleven. Charles Darwin bezocht ze in 1835 en kreeg daar inspiratie voor zijn evolutietheorie. Diego Maradona heeft woedend gereageerd op zijn ontslag als bondscoach. Hij beschuldigt de Argentijnse voetbalbond van leugens en verraad. De bond besloot gisteren het contract van Maradona niet te verlengen. Maradona zelf mocht blijven, maar zijn eis dat hij zijn technische staf mocht houden was voor de bond onaanvaardbaar. Op het WK in Zuid-Afrika kwam Argentinië niet verder dan de kwartfinale. Volgens Maradona hadden de bondsbestuurders hem juist geprezen en gezegd dat hij mocht blijven. Ze wisten dat ik niet zonder mijn naaste medewerkers kan, al dus Maradona. De coach van het Argentijnse jeugdelftal neemt voorlopig Maradona's taken over. Een rechter in de Amerikaanse staat Arizona heeft een stokje gestoken voor de meest omstreden delen van een anti-illegale wet. Volgens die bepalingen zouden politieagenten onder meer een arrestant om zijn papieren mogen vragen als ze vermoeden dat hij illegaal is. Arizona vindt de wet nodig om criminaliteit tegen te gaan, maar er kwam veel verzet. Burgerrechtengroepen zijn bang voor arrestaties op basis van huidskleur. En president Obama zei dat afzonderlijke staten niet mogen beslissen over immigratiezaken. De rechter bleek het met de tegenstanders eens. De wet gaat de komende dag in, maar zonder de